bedrijf komen de adressen en wachtwoorden onder meer van websites van bedrijven. Die zijn nog altijd kwetsbaar voor cyberdiefstal. Israël heeft al drie weken geleden een man opgepakt die wordt verdacht van de moord op drie tieners. Het is een Palestijn uit Hebron. Hij werd op 11 juli opgepakt. Zijn arrestatie werd toevallig bekend omdat dat vermeld werd in documenten van een andere rechtszaak. De drie Israëlische tieners werden half juni als vermist opgegeven. Kort daarna werden ze dood gevonden. In Argentinië heeft een van de bekendste mensenrechtenactivisten haar eigen kleinzoon teruggevonden. De vrouw van 83 strijdt al jaren om informatie te krijgen over mensen die zijn verdwenen tijdens het militaire bewind van de jaren 70 en 80. Zo'n 30.000 linkse oppositieleden werden in die tijd vermoord. Hun kinderen werden ter adoptie aangeboden aan ouders die sympathiek stonden tegenover de rechtse junta. De kleinzoon van de activisten is zelf op zoek gegaan naar zijn familie. Hij twijfelde over zijn afkomst. De man deed een DNA-test en blijkt de zoon te zijn van een vrouw die in de gevangenis was bevallen en kort daarna werd vermoord. Oma en kleinzoon worden binnenkort herenigd. Het weer vannacht helder en droog in zo'n 12 graden. Tegen de morgen neemt het west, vanuit het westen de bewolking toe en trekken er buien over het land. In het oosten kan het nog lang droog blijven.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 Dat heeft een Amerikaans beveiligingsbedrijf ontdekt, zo meldt de New York Times. Er werden 1,2 miljard namen en wachtwoorden verzameld en meer dan een half miljard mailadressen. Wat de bende ermee doet is nog niet helemaal duidelijk. Tot nu toe lijkt de informatie vooral te worden gebruikt om spam te versturen via sociale netwerken. Volgens het beveiligingsbedrijf komen de adressen en wachtwoorden onder meer van websites van bedrijven. Die zijn nog altijd kwetsbaar voor cyberdiefstal. De VN-veiligheidsraad komt in spoedzitting bijeen om te